start. Clemens Peters met het NOS-journaal krijgen. Die is veroordeeld tot vijf jaar cel omdat ze de Iraanse regering omver zou hebben willen werpen. Nazanin Zaghari Radcliffe ontkent dat, maar door een blunder van minister Johnson dreigt ze nu een nog hogere straf te krijgen. Johnson zei namelijk dat Zaghari Radcliffe in Iran was om journalisten op te leiden. Een pijnlijke fout waarvoor hij later zijn excuses heeft aangeboden. Morgen praat Johnson met de Iraanse president Rouhani over de zaak. De Palestijn die eergisteren met een stok een kosher restaurant aanviel in Amsterdam... wordt vandaag vrijgelaten, maar hij moet zich al op 20 december melden bij de rechter in een snelrechtszitting. De man is vandaag opnieuw lang verhoord, maar dat heeft geen redenen opgeleverd om hem langer vast te houden. De man van 29 vernielde donderdagochtend de ruiten van een restaurant aan de Amstelveense weg. Met behulp van pepperspray werd hij gearresteerd. In de verklaring zei de man dat hij niets tegen Joden heeft, maar met zijn daad de Palestijnse zaak aan wilde kaarten. Nederland zet zich schrap voor het winterse weer van morgen. Het KNMI heeft vanwege langdurige sneeuwval code oranje afgegeven voor heel Nederland, behalve Zeeland en de Waddeneilanden. NS laat op de eerste dag van de nieuwe dienstregeling direct al minder treinen rijden vanwege het weer. En ook de KLM heeft uit voorzorg bijna 100 vluchten geschrapt. De AWB adviseert mensen om morgen thuis te blijven. In de Eredivisie heeft Heerenveen opnieuw niet weten te winnen. Thuis werd het tegen VVV 2-2 door een later gelijkmaker van Seuntjes voor de Venlonaren. AZ haalde thuis uit tegen Heracles, het werd 5-0. En Pek Zwolle liet zich niet verrassen door Excelsior. En Rotterdam won de nummer 4 van de ranglijst met 2-1. Het weer. Vannacht met name in het binnenland nog kans op gladheid. Morgen trekt een gebied met flinke sneeuwval vanuit het zuidwesten naar het noorden. Op veel plaatsen kan het langdurig sneeuwen en er valt lokaal 10 tot 15 centimeter.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 this time straight to the party. You don't know, you better ask somebody. Let the music play all night. Make the people feel alright. Make the people hot, make the people rock. Cause when you start, you just don't stop. We run games forever. Never say never. Throw money on my back cause I can spin a letter. Straight to the leather. Duplicate cheddar pop, shorty hip. They keep on slipping. Never with the grip, keep a little to my lip. And make sure white boys can dance. Give me shit. Give me shit. All night. Give me shit. Global House Vibes with DJ Malzo. It's your boy, crazy, crazy, crazy, crazy. Yeah. What's up, baby? hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. wenst jullie allemaal fijne dagen